Levi van Eck met het NOS-journaal. De automobilist die gisteravond doorreed na een dodelijk ongeluk in Eindhoven... heeft zich gemeld op het politiebureau. De verdachte wordt door de politie verhoord. Gisteravond rond 10 uur werd in Eindhoven een man aangereden die naast de weg liep. De automobilist reed daarna door. Agenten die ter plekke waren denken dat het slachtoffer een Roemeense vrachtwagenchauffeur is... die zijn vrachtwagen op een pechvak naast de weg had geparkeerd. Er werd nog een traumahelikopter ingezet, maar die kon de man niet meer helpen. Mirjam Bikker wordt waarschijnlijk de nieuwe lijsttrekker van de ChristenUnie voor de Eerste Kamerverkiezingen. De partijtop heeft haar voorgedragen. Als de ChristenUnie-leden eind november op het partijcongres instemmen met haar kandidatuur... wordt Bikker de eerste vrouwelijke lijsttrekker voor de partij in de landelijke politiek. De 36-jarige Bikker zit sinds 2015 in de Eerste Kamer. Daarvoor was ze fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Utrecht. Het Duitse pretpark Movie Park in Bottrop, zo'n 60 kilometer van Venlo... is gisteravond eerder gesloten vanwege een bomdreiging. Het park zou extra lang open zijn vanwege Halloween... maar ging eerder dicht door een politieactie. Die actie was er vanwege een dreigtelefoontje dat bij het park was binnengekomen. Van een acute dreiging was volgens de politie geen sprake. Het is nog niet duidelijk wie achter het dreigtelefoontje zat. Het Turkse Openbaar Ministerie eist uitlevering van de 18 Saoediërs... die vastzitten voor betrokkenheid bij de dood van de Saoedische journalist Khashoggi. De mannen werden eerder deze maand opgepakt in Saoedi-Arabië. Turkije verdenkt de 18 van moord, onder meer door marteling. Khashoggi werd begin deze maand gedood... tijdens een bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanbul. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land... in de kustprovincies met kans op hagel en onweer. De temperatuur ligt tussen de 3 en 7 graden.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 you dance to my beat. If you to my beat, to my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 missing me. Oh, things ain't what they used to be. No. summertime. Oh, it's the summer, summertime. Oh, it's the summer, summertime.

See.